geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed mee gedeeld. En waar ik ook kom. Al is het ook ver hier vandaan, dan zal ik steeds van jou vertellen van die mooie en fijne Jordaan. Aan de voeten van die mooie heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dik staan te dromen van die mooie en fijne Jordaan. En komen er ook grijze haren. zorgen misschien. Toch blijf ik zo fier als een tijger. Toch wil ik jou nog eenmaal zien. En klinkt straks het klokje van scheiden. Al moest ik straks kreupelen gaan. Om waar ik ben geboren te sterven in jouw mooie en vieren. heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dik verstaan. te dromen van die mooie.